Maar mogen mensen wel tot 10 uur s'avonds een pintje op het terras drinken, zegt correspondent Tijn Sade. Je mag met vier aan tafel, tenzij je ja, kunt aantonen dat je een gezin bent en je bent met eh, vijf of zes, dan mag dat ook. Dus 8 eh, mei, dan eh, ja, kunnen de Belgen weer een beetje feest gaan vieren, wat, wat gaan relaxen. Er is nog geen knoop doorgehakt over evenementen in de zomer. De Belgen gaan daar half mei naar kijken, want de cijfers zijn nog te slecht. Vanaf maandag kan iedereen die dat wil de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire doorlezen. Premier Rutte heeft gezegd dat de stukken openbaar worden. Het is heel uniek dat dit gebeurt, zegt verslaggever Ron Vrezen. Rutte zei ook dat het bij hoge uitzondering dit keer dan maar moet. Eh, omdat eh, delen van die notulen toch al op straat lagen... en het kabinet eh, redeneert dan van nou dan kan je maar beter het hele verhaal lezen. RTL Nieuws meldde deze week dat het kabinet anderhalf jaar geleden... expres informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. En Wim speurt in supermarkt in het Limburgse Venray naar verloren boodschappenbriefjes. Hij vindt de verfrommelde briefjes op de grond, in mandjes of in winkelwagenkarretjes. Vier pakken pad, Douwe Egberts, salades drie keer en ja, boutjes. Boutjes. Boutjes is vlees, denk ik iets. Vleesboutjes. De, historicus verzamelt de achtergebleven briefjes voor onderzoek. En de papiertjes zeggen nog best wel wat. En ogenschijnlijk uh, niet zeggende dingetjes, eh, ja, dat daar hele verhalen in kunnen, kunnen, kunnen zitten. Dat, niemand kijkt zo naar een, uh, naar, naar, een boodschappenbriefje, maar ja, je kunt daar hele, hele levens uit destilleren. Het weer dan nog, het blijft droog vanavond. Vannacht opnieuw kans op vorst. Morgen volop zonnig, af en toe een wolkje in de middag en zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het aantal files neemt nu vrij snel af. En ook op de A9 gaat het weer de goede kant op nadat de Wijkertunnel nagenoeg dicht was richting Alkmaar. De weg is vrij, je hebt daar nog een paar minuten op onthoud. Op de A22 heb je ook nog enkele minuten vertraging van Velzen naar Beverwijk. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat het nog vast bij Maarsen door een brand in de buurt van de snelweg. Daar heb je vijf minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Het staat nog wel behoorlijk vast op de N202 en de N2 daar heb je op beide wegen vertraging voor de aansluiting met de A22. Op de N202 is dat bijna drie kwartier en op de N208 richting Velzen een half uur.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 maar liefste, ik voel me slecht. Ik ben zwaar. own way. You wanna know the feeling? You gotta bend the rules. crashing down on me You were like a river running through my veins oh, You gotta seize the moment, you gotta play it cool So hold me in your arms and I'll like I'm in trouble.